5 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In de omgeving van Loppersum is opnieuw een aardbeving geweest. De beving was vanochtend iets na 4 uur in Startenhuizen... en had een kracht van 2,3. Het is de derde keer in een week dat er in het gaswinningsgebied in Groningen... een aardbeving is. Afgelopen dinsdag ging het om een beving met een kracht van 2,7 in Loppersum... de zwaarste van dit jaar. En donderdag was er in Hellem een aardbeving. Die had een kracht van 1,8. De spanningen tijdens de Europese top in Brussel zijn verder opgelopen. De regeringsleiders onderhandelen daar sinds vrijdag over de Europese meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds. Afgelopen nacht liepen de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merkel kribbig weg na een overleg met premier Rutte en de leiders van de andere zogeheten zuinige landen die strenge voorwaarden stellen aan de steunmaatregelen voor noodlijdende Europese landen. Macron dreigt nu in de loop van de ochtend terug te vliegen naar Parijs omdat er onvoldoende vooruitgang is geboekt. Premier Rutte zegt niets van een dergelijk ultimatum te weten. De bedoeling is dat er rond het middaguur een nieuw compromis op tafel ligt. Bij het verkeersongeluk op de A73 bij Venlo zijn afgelopen nacht vijf mensen gewond geraakt. Bij twee van hen gaat het vermoedelijk om ernstige verwondingen. Het ongeluk gebeurde rond half drie ter hoogte van Grubbevorst richting Venraai. Twee auto's raakten daardoor nog onbekende oorzaak van de weg. Een van die auto's vloog in brand. De brandweer heeft het vuur geblust. De weg is afgesloten voor het verkeer. Volgens de politie kan dat nog enige tijd duren. In Amsterdam is een deel van de wallen afgesloten geweest vanwege de drukte. Via Twitter riep de gemeente mensen op om niet meer naar het gebied te komen... omdat het niet mogelijk was om voldoende afstand te houden. De gemeente kondigde eerder al maatregelen aan tegen de drukte. Zo geldt er het hele weekend s'avonds eenrichtingsverkeer op de wallen. En gisteren gebeurde dat ook al tijdelijk in de Kalverstraat. De veiligheidsregio hoopt zo verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het weer. Vandaag schijnt vooral in het oosten flink wat zon. In het westen meer bewolking, kans op regen daar.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 the heart, keep your innocence of the deep down dark. Ooh. In the dead of night, I'll be here by your side. Ghosts don't sing, so you know that I'm alive. I still get the dreams and the feeling of doom. I don't wanna frighten you, the pills that lie to you. You can stop the time when it's time that you go. There's no God, but it's better you know I still get the dreams and the feeling of blue I don't wanna frighten you, I don't wanna frighten you Oh, if I could lock up light in your little heart, keep your innocence of the deep down dark. In the dead of night, I'll be here by your side. Ghosts don't sing, so you know that I'm alive. I still get the dreams. So you know that I'm alive I still get the dreams and the feeling of doom I don't wanna frighten you The pills that lie to you You can stop the time when it's time that you go There's no God but it's better you know I still get the dreams and the feeling of doom I don't wanna frighten you.